Ook is het vaak ingewikkeld voor mensen om uit te zoeken waar ze recht op hebben. De Tweede Kamer wil dat dat makkelijker wordt en heeft een motie aangenomen om ervoor te zorgen dat de ondersteuning overal in Nederland hetzelfde wordt. Ook moet er meer ruimte komen voor maatwerk. Na de schietpartij van vorige maand in een woonwijk in Oosterhout is een derde slachtoffer overleden. Op de dag zelf kwamen al twee mensen om het leven. Een derde man van 25 raakte gewond en is nu alsnog aan zijn verwondingen overleden. De schietpartij was midden op straat. In een auto werden twee zwaar gewonden gevonden. De man die vandaag overleed zat ook in die auto. De schutters zijn nog steeds voortvluchtig. Een team van 15 rechercheurs doet onderzoek. Op tientallen kilometers van Moskou is een groot munitiedepot geëxplodeerd. De oorzaak is nog onbekend, maar het Russische ministerie van Defensie zegt wel dat er brand is ontstaan doordat veiligheidsregels niet zijn opgevolgd. Er zijn geen gewonden volgens het ministerie. Voor speculaties dat het zou gaan om een Oekraïense aanval is geen bewijs. Op een camping in het noorden van Limburg zijn meer dan 50 katten gered. Het gaat om een camping in IJsselstein bij Venray die sinds kort is verlaten. Er woonden 180 arbeidsmigranten, maar die verbleven daar illegaal... omdat de brandveiligheid niet in orde was. Twee organisaties uit Friesland hebben zich nu ontfermd over de achtergelaten katten. Volgens L1 e Nieuws waren in het zuiden van het land geen organisaties die de dieren konden helpen. De stichting Kat in Nood zoekt nu voor alle katten een nieuw baasje. Het weer vanavond en vannacht opklaringen en droog. De minima liggen tussen 6 en 9 graden. Morgen wisselvallig en vanuit het zuiden wat buien. Lokaal ook met onweer en het wordt een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.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 We'll say goodbye to all we ever had. Alone, where we have walked Together, I'll remember April and be glad. I'll be content. You loved me once in April. Your lips were warm, and love and spring were new. But I'm not afraid of autumn and her sorrow. I'll remember April and you. The fire will dwindle into glowing ashes. For flames and love lived such a little while. I won't forget, but I won't be lonely. hele goedemorgen luisteraars. Welkom bij ZFM Jazz. Samenstelling en presentatie Elko Beuving vandaag. Op deze eerste paasdag. Allereerst wens ik u natuurlijk hele prettige paasdagen. We begonnen traditiegetrouw met een nummertje van Julie London... van die fantastische LP Calendar Girl. En het is april, dus eh, dat was wel weer passend. I Remember April. En ja, de rest van het programma staat wel in het teken van Pasen. Nou, bij Pasen weet je het wel. Het begin van het nieuwe leven, de lente, eh, de opstanding. En eh, ja, bij kerst is heel veel kerstmuziek geschreven. Eh, alle jazzmensen hebben wel kerstmuziek gemaakt. Maar bij Pasen ligt dat toch iets lastiger. Toch bestaat er wel wat. Eh, klassiek is er heel veel natuurlijk. Uh, Matthäus, Johannes Passion. ook van andere dingen van Bach en Hendel. Maar van de jazz heb ik wel van alles gevonden. Dus deze, het thema van vandaag is natuurlijk Pasen, eieren, juderans, toast, jam ham, ei, eh, bacon, nou, noem het allemaal maar op. Natuurlijk moet je er ook iets bij drinken. En daar gaan we mee aan de slag. En natuurlijk ook nog wel andere dingen tussendoor. Uh, veel mainstream jazz natuurlijk. Eh, en als het over Pasen gaat, dan kan je niet over deze manier, om deze manier heen. Net King Cole, Easter Sunday Morning. Dat is wel typerend. Ooit een documentaire gezien over de Net King Cole ik dacht op de BBC. En dan zag je dat die man toch wel erg te maken heeft gehad met uh, rassenhaat en discriminatie. Hij was een keer verhuisd naar eh, Los Angeles. En in zijn tuin hadden ze een brandend kruis gezet. En in zijn grasveld hadden ze een bepaalde tekst gemaaid. Ja, heftig. Maar goed, we gaan luisteren naar Easter Sunday Morning. bells are ringing, ding dong ding. April has her holiday, for is Easter Sunday morning, and Easter never looked so gay. Lovely ladies wearing new chapeaux, promenading with their bows for is Easter Sunday morning, and spring is dressed in her best clothes. Children wide awake since break of dawn, rolling painted eggs around the lawn. Neighbors on their way to church who call happy Easter to all. Listen to my heart go ding dong ding like the Easter bells above. For it's Easter Sunday morning and I'm home with the ones I love. their way to church who call Happy Easter to all. Listen to my heart go ding dong ding like the Easter bells above. For is Easter Sunday morning that I'm home with the ones I love. Ja, good old Nat King Cole. Easter Sunday morning. En thuis zijn met degene van wie je houdt. Dat is natuurlijk het mooiste. Samen aan het paasontbijt. Dit kwam overigens van een eh, LP. Every Time I Feel the Spirit. Van Ned King Cole. Maar eh, goede collega Peter den Boer begint zijn programma altijd met... How do you like your eggs? Daar kan je natuurlijk ook niet omheen in deze tijd. Maar hij heeft altijd een andere uitvoering. Ik heb klaargezet Dean Martin. Komt-ie. How do you like your eggs? How do you like your eggs in the morning?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 Eggs can be almost bliss just as long as I get my kiss. do you like your How eggs in the morning? Like I like mine morning. with a kiss. I like mine with a kiss. Boiled or fried. I'm satisfied as, long as, as I, get, my kiss. How do you like your How toast in like the morning? I like mine morning. with a hug. I like mine with a hug. Dark the world's alright as, as long, long as I, I get my hug. I've got to have my love in the AM. Oh, the rest of my day is positively mayhem. I'm a regular monster. How do you like your eggs in the morning? I like mine with a kiss I never frown. Ace can be almost bliss, just as long as I get my kiss. Ja, dat was natuurlijk Dean Martin en Helen O'Connell... met dit hele bekende lied over eieren en toast en alles. En dat is eigenlijk ook het thema in deze uitzending. Eh, misschien zit je wel aan het paasontbijt... misschien ben je bezig met de voorbereidingen voor de uh, paasbrunch. Nou, uh, dus ieder geval, ik, ik, hoop dat je er rustig bij zit... en af en toe zal ik het ook opluisteren met een, een kort gedichtje. dit is het volgende gedicht, Paasontbijt... De eerste wilde scharreleitjes nemen. De tweede voelde voor het bio-ei. De zaak ontaarde in een scheldpartij... van rekkelijke versus zeer extremen. Men sleepte het foyer-ei erbij, het gras-ei en de eco-FBK-systemen... maar niemand bracht het eind aan van de problemen. De onmin en de vrij. Totdat de eitjes op de tafel stonden. Toen zwegen alle opgewonden monden... en braaf hield jong en oud zijn lepel klaar in vrede werd het paasontbijt genoten. De eitjes waren van geringe grootte. Maar iedereen riep, heerlijk, kaviaar. Een gedichtje van Ivo de Wijs, het paasontbijt. Ja, de moeite waard. En het gaat over eieren. De laatste tijd waren eieren behoorlijk in het nieuws. Niet alleen de chocolade-eieren dat ze zo duur waren... maar de eieren van de hobbyboeren met PFAS. Wel of niet eten? Ja, dat is de vraag. En uh, Count Basie twijfelt daar niet over... want die bak ze gewoon weer bruin. Ham en eieren. Hem en ex Count Basie. Even kijken, hier heb ik hem. Thank you. spettert zo lekker in de pan. Ik kan me ooit een LP herinneren. Ik dacht dat het van Pink Floyd was. Atom Heart Mother. Daar zat ook een nummer in. Dat begint met het ontbijtje. En dan hoor je echt hoe een ei... Eh, eh, hoe eh, een ham in de pan ligt te sputteren. En hoe een ei erop gemikt wordt. Bijzonder. en zondagochtend is niet compleet als we dit niet laten horen. Er zit natuurlijk ook wel andere muziek tussen. Dus even kijken waar ik dat heb gezet. deze. Eh, nee, ik, ik, moet even zoeken. Nou, laat ik dan toch maar Vince Curwaldi doen. Vince Curwaldi die doet in ieder geval zout op zijn ei. Eh, Vince Curwaldi, eh, bekende jazzman, vooral bekend van Charlie Brown. En dit komt ook van een, een, een, soundtrack van een Charlie Brown film. The Easter Beagle, It's the Easter Beagle. Salting X, Vince Guaraldi. deze uitzending komt nog veel meer muziek voorbij over eieren... en eh, in allerlei verschillende vormen. Maar ook over chocolade, paaseieren en chocoladehazen. Eh, dus geduld en dat komt allemaal voorbij. Eh, een zondagochtend kan niet compleet zijn zonder de muziek van de Swingle Singers en Oscar Peterson. Dat geeft het echte zondagochtendgevoel. Luister en geniet. zijn natuurlijk de Singers Unlimited, Shadow of Your Smile. Een nummertje wat mij altijd eh, doet herinneren aan de tijd dat Willem Duis nog uh, uh, presenteerde op de radio. Ook op zondagochtend, vaak om tien uur. En ja, dit soort muziek zat daar natuurlijk altijd in. ja, de volgende is eigenlijk ook wel heel bekend. dat is Ella Fitzgerald en Louis Armstrong. I've been a Roman Romeo. My Juliets have been many. But now my Roman days have gone. Too many irons in the fire is worse than not having any. I've had my share, and from now on putting all my eggs in one basket. I'm betting everything I got on you. Mama, I'm giving all my love to one baby. Lord help me if my baby don't come through. I've got a great big amount saved up in my love account. Honey, and I've decided love divided in two won't do. So I'm putting all my eggs in one basket. I'm betting everything I got on you. I've been a roaming Juliet. My Romeos have been many, but now my roaming days have gone many irons in the fire is worse than not having any. I've had my share, and from now on, I'm putting all my eggs in one basket. I'm betting everything I've got on you. I'm giving all my love to one baby. Lord, help me if Honey, and I've decided love divided in two won't do. So I'm putting all my eggs in one basket. I'm betting everything I've got on you. baby, don't come through. I've got a great big amount saved up in my love account. Yes, and honey, I decided that love divided in two won't do. So, so I'm, I'm putting all my eggs in one basket. I'm betting everything I've got on you. Ja, het was een bekende nummertje. I'm putting all my eggs in one basket. Ella Fitzgerald en uh, Louis Armstrong. Eh, ja, alles gaat over eieren. Ook het volgende nummer heeft met eieren te maken. En dat is van Julian eh, Leitch en Chris Eldridge. dat zijn twee jazzgitaristen. Die hebben een prachtige cd ooit gemaakt, Avalon. En daarop staat ook weer een nummertje, Butter and Eggs. Ja, dat heb je nodig als je asperges klaarmaakt. Boter, peterselie, mosterd en eieren. Eens even kijken waar ik Julian uh, Leeds gezet heb. Julian Leeds, Julian Leeds. Hier, Butter and Eggs, gitaar, jazzgitaar. van eh, deze twee eh, jazzgitaristen. Uh, ja, dan komen we bij een, man die heet Ned Adderley. Is een broer van de hele bekende Julian Adderley, beter bekend als Cannonball. En Ned speelde trompet. En, ja, ook leuke muziek. En het volgende nummer is van uh, Ned Adderley. En dat heeft weer te maken met eieren. Want dat was eigenlijk het centrale thema. Ned Adderley, Scrambled Eggs. grappig. Die uh, broeders die kwamen uit het zuiden, volgens mij ver uit het zuiden. En die, waren, eh, eh, die gingen naar New York in 1955. En toen stopten ze bij Café Bohemia in Greenwich Village. En daar speelde toen de bassist Oscar Pettiford. En zij kwamen ook om daar te spelen, maar eh, eh, Pettyford was al bezig met zijn band. Alleen hij had geen saxofonist, want Jerome Richardson was afwezig. En toen vroeg hij om eh, Cannonball op het podium te klimmen... en mee te spelen met die band. En dat was een succes. En later kwam zelfs ook Net erbij. En die werd, eigenlijk werd het publiek overdonderd. Vandaar dat ik denk, misschien is het wel leuk... om iets van Oscar Pettyford erbij te, achteraan te draaien. ik altijd een leuk nummer. Van uh, Ding, uh, Di Dong Blues. Di Dong Blues. Oscar Pettiford Leuk nummertje. we gaan weer terug naar het eierenverhaal. En dan kom ik bij de eieren van Walt Dickerson. En die heeft wat bacon en eggs in de pan gegooid. Walt Dickerson Quartet. Walt Dickerson was een bekende vibrafoonspeler. Nou, bekend. Sommige mensen kennen hem. Walt Dickerson. Even opzoeken wat ik die had neergezet. Walt Dickerson. Bacon en eggs.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 I'll never know a Sunday in this weekday room. shadows. One o'clock till four. And Lord, how slow the moments go when all I do is pour black coffee. Since the blues caught my eye my Sunday dreams to dry. Now man is born to go. it's nicotine and not much hard to fight. Black coffee. Feeling low as the ground. It's driving me crazy, this waiting for my baby to maybe Eh, Black Coffee is het eh, tweede album van Peggy Lee. 1953 eh, opgenomen. Later zijn er nog wel meerdere uitgaven van dit nummer gekomen. Peggy Lee natuurlijk bekend van de Benny Goodman Orchestra. ja, ook een bijzondere stem. Hè? Dat klinkt altijd wel lekker. Peggy Lee. Black Coffee was dat. tijd voor iets heel anders. Dan komen we terecht bij een, volgens mij is het Fins, als ik me niet vergis. En dat clubje, dat heet het Jogro eh, trio. En die spelen eh, zeg maar een soort eh, soul jazz wordt het genoemd. En uh, bestaat uit Fabian Jochro, die speelt piano en Rhodes piano. Thomas Bruelwieler, elektrische bas. Corsin Hobie op de drums. En Jonas Pescatore, tenorsaxofoon. Maar volgens mij op dit nummer niet. Het nummertje wat ik uitgezocht heb is Sweet Corn with Eggs. Nou, als je in het zuiden van de Verenigde Staten komt... dan wordt er ook veel Korn genuttigd. Allerlei dingen trouwens die wij minder kennen. Ook Grace bijvoorbeeld. Uh, eh, eh, eh, Jogro trio. even kijken wat ik hier heb gezet. Ik heb een lange lijst gezet. De, hier heb ik hem. Sweet Corn with Eggs. Van hun laatste cd. zangeres die op mij al indruk gemaakt heeft... is een Poolse jazzzangeres. Daar hoor je niet zoveel van Poolse jazzmuziek. Aga Zadian. En die heeft een eh, nummertje gemaakt... I Want a Little Sugar in My Bowl. Klinkt niet onaardig. door deze Poolse eh, zangeres Aga Zarian. Eh, dit is een cd'tje, eh, ja, ja, ik weet niet op welke cd het staat. Gewoon mooie nummers, vind ik het. lekker, ligt lekker in het gehoor. Past ook in het programma op de zondagochtend. Dus ik ben er erg blij mee. Waar ik ook blij mee ben, is Gary Burton, een, een gitarist en vibrafonist. Die heeft met vrienden, zou ik bijna zeggen, ook een mooie cd gemaakt. Departure heet die cd. Eh, dat is toch een bezetting waar je vingers bij aflikt, zou ik zeggen. Uh, vibrafoon Burton, pianist Fred Hurst, gitarist John Schofield, uh, bassist John Patanucci, drummer Peter Erskine. Nou, deze mannen hebben natuurlijk hun sporen wel verdiend in de jazz. En ik heb gekozen voor het nummertje, moet ik hem even opzoeken, Gary Burton, A toast, Salad en Scrambled Eggs past natuurlijk weer in het thema van vandaag. Carrie Burton van de LP eh, CD Departure. Een CD uit 1997. Als hij start. Ik heb geluisterd naar het eerste uur van ZFM Jazz. Samenstelling, presentatie, Alco Beuving. En het tweede uur gaan we rustig door met het draaien van mooie jazzmuziek... die allemaal bij het thema Pasen passen. Dan gaat het bijvoorbeeld over drank, champagne. Het gaat over... Eens even kijken, wat hebben we nog meer staan? Uh, uh, nou, hele Easter Monday, My Chocolate Rabbit... Eh, French fried en champagne, popcorn, nou van alles.